Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Oudleider van D66 Alexander Pechtold wordt de nieuwe burgemeester van Delft. De gemeenteraad heeft hem aan het kabinet voorgedragen. De 59-jarige Pechtold is in Delft geboren. Sinds 2019 is hij directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Daarvoor was hij onder meer partijvoorzitter van D66... burgemeester van Wageningen, minister van Binnenlandse Zaken... en partijleider van D66... Pechtold wordt in Delft de opvolger van Marja van Bijsterveld... die daar begin september stopt als burgemeester. De Amerikaanse president Trump zegt verrast en teleurgesteld te zijn... over zijn voormalig bondgenoot Elon Musk. Die stopte vorige week als zijn adviseur... en sinds die tijd levert Musk op ex kritiek op de president. De techmiljardair heeft het vooral gemunt op de geplande megawet... met forse lastenverlichtingen die Trump wil invoeren. Trump op zijn beurt verklaarde Musks gedrag uit jaloezie. Israël is van plan om Libanon vanuit de lucht aan te vallen. Het Israëlische leger zegt dat Hamas een ondergrondse fabriek heeft... in de Libanese hoofdstad Beirut, waar drones worden gemaakt. Op beelden op sociale media is te zien dat inwoners de wijk... waarin die fabriek zou zijn, massaal verlaten. Hugo de Jonge is benoemd tot commissaris van de Koning in Zeeland. Hij nam de taken van zijn voorganger Han Polman al sinds september waar... en zou dat eerst een half jaar doen, maar neemt nu definitief het stokje over. De jongen is een geboren en getogen Zeeuw. Hij was eerder in zijn carrière minister, onder meer van volksgezondheid tijdens de coronapandemie. De 18e editie van Alpe d'Huez heeft ruim 19 miljoen euro opgeleverd. Dat is het hoogste bedrag dat de organisatie in de afgelopen 10 jaar heeft opgehaald. De definitieve opbrengst wordt in oktober bekend. Meer dan 5000 mensen beklommen deze week wandelend, hardlopend of fietsend de bergen in de Franse Alpen. De opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding.